Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het titel zuinigingspakket van meer dan 50 miljard euro. De regering van premier Berlusconi had om een vertrouwensstemming gevraagd. Vanavond volgt nog een stemming, maar die wordt gezien als een formaliteit. Nederland moet zeven weduwen van de slachtoffers in het Indonesische dorp Rawagadé een schadevergoeding betalen. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het van Nederland onredelijk is om te stellen dat de zaak is verjaard. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden bepaald in een andere rechtszaak. De eis om de Nederlandse staat strafrechtelijk te vervolgen werd niet toegewezen. De zaak was aangespannen door nabestaanden van de slachtoffers. Op 9 december 1947 vielen Nederlandse militairen het dorp op Java binnen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Een groot aantal van de mannelijke inwoners werd geëxecuteerd. Volgens Indonesië vielen er meer dan 400 slachtoffers. Excuses van Nederland zijn er nooit gekomen. Wel is spijt betuigd over de gebeurtenis in Rawagada. Op Eindhoven Airport zijn 187 passagiers uit een vliegtuig gehaald omdat tijdens het taxiën rook uit een van de motoren kwam. Het vliegtuig van Transavia stond op het punt om te vertrekken naar Palma de Mallorca. Door een olielekkage kwam er rook uit de motor. De passagiers zijn opgevangen in een hal op Eindhoven Airport. De Koninklijke Reddingsmaatschappij wil dat feestvierders op het strand geen rode vuurpijlen meer afsteken. Deze zomer rukten reddingsboten herhaaldelijk uit voor wat loos alarm bleek te zijn. Op het strand waren dan vuurpijlen afgeschoten die werden aangezien voor een noodsignaal. Alleen het afgelopen weekende kwam dat al drie keer voor. De KNRM moet vaak uren zoeken voordat het misverstand is opgehelderd. Het weer, Vanavond in het noorden af en toe regen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen en overmorgen droog en geregeld zon bij ongeveer 18 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A10 West voor de Continental 3 kilometer.